wordt opgeheven als de protesten ophouden... Het leger vraagt de bevolking weer aan het werk te gaan. Verder belooft het leger vrije en eerlijke verkiezingen later dit jaar zonder een datum te noemen. Tot die tijd moet vicepresident Suleiman een deel van de taken van president Mubarak waarnemen. Verwacht wordt dat vanmiddag miljoenen Egyptenaren in Cairo, Alexandrië en andere steden de straat op gaan. Machiel de Graaf wordt de lijsttrekker van de PVV bij de Eerste Kamerverkiezingen. De Graaf is ook fractievoorzitter van de PVV in Den Haag. PVV-leider Wilders noemde hem een groot politiek talent. De Graaf werkte eerder onder meer in de gezondheidszorg. Hij gaat ervan uit dat CDA, VVD en PVV een meerderheid halen in de Eerste Kamer. De World Press foto van 2010 is gewonnen door Jodie Bieber. De Zuid-Afrikaanse fotografe maakte een portret van een 18-jarige Afghaanse vrouw. Haar man had haar gezicht verminkt omdat ze was weggelopen. Volgens de jury is het een iconisch beeld dat veel zegt over de ellendige toestand waarin veel vrouwen leven. Ook drie Nederlandse fotografen vielen in de prijzen. Dat zijn Joost van den Broek, Chris Keulen en Martin Roemers. De traumahelikopters van de ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen kunnen weer s'nachts worden ingezet. Dat heeft staatssecretaris Atsma besloten. De helikopters bleven sinds november s'nachts aan de grond... omdat opstijgen en landen op de daken van de ziekenhuizen in het donker te gevaarlijk zou zijn... Maar deskundigen zeggen nu dat dat niet het geval is. Dan nog het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen of motregen. Het wordt 7 tot 11 graden. Later vanmiddag gaat het vanuit het zuiden regenen en ook morgen regenachtig. Dit was het